Voorspoedige Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De werkgroep Dutchbed 3 is blij met het nieuwe NIOT-onderzoek... rond de val van Srebrenica in 1995. Een eerste onderzoek van het NIOT leidde in 2002 tot de val van het kabinet. In opdracht van minister Hennis van Defensie gaat het NIOT nu bekijken... welke bronnen en informatie beschikbaar zijn gekomen sinds 2002. Aanleiding is een reportage van de VPRO... die mogelijk nieuw licht werpt op de gebeurtenissen in juli 95. Zo zouden de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk al voor de val van de enclave in het geheim hebben besloten om de Nederlandse militairen in Srebrenica niet meer te helpen. Dutchpad 3 is blij met het nieuwe onderzoek omdat het uitblijven van luchtsteun nog altijd veel frustratie oproept onder de veteranen. Bij de ongeregeldheden in Geldermalsen zijn elf mensen opgepakt. De politie houdt er rekening mee dat het aantal nog oploopt zodra alle camerabeelden zijn bekeken. In de Gelderse gemeente liep gisteravond een raadsvergadering over de komst van een asielzoekerscentrum uit de hand. Het gemeentehuis werd ontruimd nadat tientallen ruilschoppers buiten door de hekken braken en de politie bekogelde met vuurwerk en stenen. Het kabinet heeft in het debat over de teven een motie van afkeuring overleefd. De motie werd verworpen met 77 tegen 65 stemmen. Bijna alle oppositiepartijen steunden de motie. PvdA en VVD deden dat niet. De oppositie nam geen genoegen met de excuses van premier Rutte, minister van der Steur en staatssecretaris Dijkhoff. Er is twijfel gebleven, zei ChristenUnie-leider Segers die de motie had ingediend. Een op de acht kinderen wordt geboren in een conflictgebied, blijkt uit cijfers van UNICEF. Het gaat om ruim 16 miljoen baby's die geboren worden in landen als Syrië, Zuid-Soedan en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ze maken volgens de VN-organisatie veel stress en angst mee en lopen bovendien een groot risico om voor hun vijfde verjaardag te overlijden.